In Groenlo is een camping ontruimd omdat er een beek is overstroomd. Tussen de 150 en 200 mensen moesten de camping verlaten. Ook in Doetinchem is wateroverlast. Daar zijn onder meer gymzalen ondergelopen. De Eerste Kamer wil een gesprek met informateur Opstelten over haar positie tegenover het nieuwe kabinet. In een brief vragen de fractievoorzitters van alle partijen behalve de VVD en het CDA zich af of Opstelte zich in zijn onderzoek niet wat nadrukkelijker op de Eerste Kamer moet richten. Als er een akkoord komt over een kabinet van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV, wordt de vraag naar een vruchtbare samenwerking met de Eerste Kamer manifest, schrijven de fractievoorzitters. De partijen die de brief hebben ondertekend hebben samen een meerderheid. VVD en CDA hebben samen maar 35 van de 75 zetels. En de PVV zit helemaal niet in de Eerste Kamer. Het demissionaire kabinet heeft een akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar en ook over een pakket van 3,2 miljard euro aan bezuinigingen. Dat zei minister Van der Hoeven. De besparing was vorig jaar al aangekondigd. Waarop het kabinet precies bezuinigd wordt op Prinsjesdag bekendgemaakt. In Monaco is gelood voor de groepsfase van de Europa League. Nederland is in de groepsfase vertegenwoordigd met drie clubs. FC Utrecht is terechtgekomen in een groep met Liverpool, Steaua Boekarest en Napoli. AZ werd ingedeeld in een groep met onder meer Dynamo Kiev. PSV werd gekoppeld aan Sampdoria en clubs uit Oekraïne en Hongarije. Het weer. Vanuit het noordwesten opklaringen.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 You're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire tiny one so true. Yes, I love you, Sunny.